Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is geen verschil, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte een ander bedrag noemde dan zijn Europese collega's. Uit de brief van minister De Jager blijkt dat de ongeveer 109 miljard euro die Rutte noemde... gaat over de hulp die Griekenland in totaal krijgt tot 2014. Andere landen spraken over een hoger bedrag. In de brief van De Jager staat dat er wel degelijk sprake is van 109 miljard euro... maar dat is het bedrag dat de Europese overheden bijdragen tot 2020. Daar komt het deel dat de banken voorschieten nog bij, 106 miljard euro. Volgens het kabinet is de verwarring ontstaan doordat de bijdragen van overheden en banken door elkaar lopen en omdat er sprake is van twee periodes. De overheid werkt aan een nieuwe versie van de website crisis.nl, de site die burgers bij rampen moet informeren. De site blijkt juist bij rampen onbereikbaar. Al sinds de oprichting in 2005 zijn er problemen. In 2007 werkte de site niet tijdens een zware storm en ook begin dit jaar tijdens de brand in Moerdijk lag de site plat. Volgens de overheid komt dat niet door te grote bezoekersaantallen, er zouden menselijke fouten zijn gemaakt problemen zijn zo groot dat aanpassing van de huidige site niet genoeg is. Er komt een compleet nieuwe site die over ongeveer een half jaar klaar moet zijn. In het centrum van Oslo hebben zeker 100.000 mensen met rozen en fakkels de slachtoffers herdacht van de aanslagen van vrijdag. Ook in andere steden waren stille marsen en bijeenkomsten. Het dodental van de aanslagen werd gisteren teruggebracht van 93 tot 76. Op het eiland Utea waren, waren eerst 86 doden geteld, maar dat zijn er volgens de politie nu 68. Door de chaotische toestand op het eiland zouden doden dubbel zijn geteld. De verdachte, Anders Breivik, stond gisteren voor het eerst voor de rechter, tot zijn spijt zonder media en publiek. Breivik zal psychiatrisch worden onderzocht. Hij acht zichzelf verantwoordelijk voor de doden, maar niet schuldig aan de misdaad. Het weer, vannacht veel bewolking en plaatselijk wat regen. Overdag overwegend bewolkt, enkele buien en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.